uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de strijk Viertelplas in de Meren bij Utrecht is gisteravond een lichaam gevonden. Hulpdiensten waren sinds maandag aan het zoeken nadat een fiets en kledingstukken aan de waterkant waren gevonden. Onder andere een helikopter en duikers werden ingezet. Aanvankelijk was niemand als vermist opgegeven, maar later kreeg de politie toch een melding. Details over de vermissing heeft de politie niet bekendgemaakt. gemaakt. De Taliban hebben, van hebben gisteren nog eens drie provinciehoofdsteden in Afghanistan veroverd. Daarmee heeft de islamitische terreurorganisatie in minder dan een week acht provinciehoofdsteden in bezit gekregen. Nog eens drie steden dreigen te vallen. Taliban-strijders bezitten nu zo'n twee derde van het land, bijna het gehele noorden van Afghanistan. In die regio had de terreurorganisatie nog nooit volledig de macht. De hoogste temperatuur ooit gemeten op Europees grondgebied heeft een nieuw record gevestigd. 48,8 graden, vastgesteld in een plaatsje op Sicilië. Het record is nog steeds niet officieel bevestigd. De bedragen die gemoeid zijn met aanvragen voor subsidie voor het lokaal aanleggen van zonnepanelen zijn veel hoger dan het bedrag dat de overheid daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Energiecoöperaties moeten een belangrijke rol spelen in de energietransitie en kunnen subsidie aanvragen bij de overheid. Maar omdat het potje niet groot genoeg is gaan veel projecten niet door. Aanvankelijk zat er 37 miljoen euro in de pot. De Tweede Kamer wist daar uiteindelijk 92 miljoen euro van te maken. En ook die pot is dus inmiddels al overtekend. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 11 en 15 graden. Plaatselijk ontstaat wat nevel of mist. Die lost al snel op. Het wordt vandaag een vrij zonnige en droge dag.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 Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on earth, and on your face is written S E X.